moet bij het NWS Journaal. Zeker 30 voetbalclubs spelen voorlopig minder of helemaal niet meer op kunstgrasvelden. Ze nemen maatregelen nadat wetenschappers deze week waarschuwden... voor kankerverwekkende rubberen korrels die in de velden zitten. Zo'n 15 clubs spelen helemaal geen wedstrijden meer op kunstgras. Andere clubs laten kinderen niet meer voetballen op de kunstvelden... omdat het gezondheidsrisico voor hen groter is. Ook zijn er clubs die keepers niet meer laten trainen op kunstgras... omdat die van alle spelers het meest in aanraking komen met de korrels. Bij de autoriteit persoonsgegevens zijn sinds 1 januari bijna 4000 meldingen binnengekomen van datalekken. Het gaat bijvoorbeeld om energiegegevens van 2 miljoen huishoudens die in september werden gestolen. Vermoedelijk door een oud-medewerker van een energiemaatschappij. Volgens de autoriteit persoonsgegevens hebben ook veel gemeenten de computerbeveiliging nog niet op orde. Terwijl ze wel gevoelige informatie van inwoners opslaan. De autoriteit kan boetes opleggen voor een slechte beveiliging. Het dodental door orkaan Matthew in Haiti is verder opgelopen tot bijna 850. Vooral in het zuidwestelijke deel van het land zijn veel doden gevallen. In één stad zou 80% van de huizen zijn verwoest. Matthew trekt op dit moment langs de kust van de VS. Vooral in Florida is er veel overlast. Ruim 600.000 mensen zitten zonder stroom. 22.000 zijn opgevangen in schuilplaatsen. Berichten over doden in Florida zijn er nog niet. Een voormalige DJ van de BBC heeft 13 jaar zelfstraf gekregen voor kindermisbruik. De man heeft zeker 21 kinderen misbruikt tussen 1969 en 1986. Sommige van zijn slachtoffers waren 8 jaar oud. De man zit al een straf uit van 13 jaar voor kindermisbruik. De politie kwam hem op het spoor dankzij een onderzoek dat werd gestart na het onthullen over misbruik door presentator Jimmy Savile. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files met minimaal 10 minuten vertraging in de Randstad zijn nog te vinden op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen 5 en bij Dorp 10 A9 Amstelveen-Alkmaar. Langzaam rijden tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk. Maar de weg is wel weer vrij inmiddels. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meern, 8 kilometer.